Uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Egypte heeft een voorstel gedaan voor een tweedaag staakt het vuur in de Gazastrook. In die tijd kunnen vier Israëlische gijzelaars worden geruild... tegen een aantal Palestijnse gevangenen, heeft president Sisi bekendgemaakt. Volgens Sisi wordt de komende tien dagen over een tijdelijke regeling gesproken. Daarna zou er een permanent staakt het vuren moeten komen. Net als de VS en Qatar speelt Egypte een belangrijke rol als bemiddelaar... tussen Israël en Hamas. Iran is niet uit op oorlog, maar zal met een gepaste reactie komen op de Israëlische aanval van gisternacht. Dat heeft president Pezeskian gezegd, meldde Iraanse media. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, hintte eerder vandaag ook al op een tegenreactie. De Israëlische premier Netanyahu zei dat met de aanval alle doelen bereikt zijn. Hij noemde die nauwkeurig en krachtig. Israëlische leger heeft weinig bekendgemaakt over wat de doelwitten waren van de grote luchtaanval. Geweld en intimidatie hebben mogelijk de verkiezingen in Georgië beïnvloed. Dat zeggen waarnemers van de OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De pro-Russische regeringspartij Georgische Droom won de verkiezingen met 54% van de stemmen. Maar waarnemers zetten vraagtekens bij de gang van zaken. Ze hebben vechtpartijen gezien bij stembussen en er werd gesjoemeld met stembiljetten. De oppositie zegt dat de verkiezingen vervalst zijn, maar zover gaan de waarnemers niet de Syriërs hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen het vluchtelingenbeleid. Als het aan het kabinet ligt worden delen van Syrië veilig verklaard... en kunnen asielzoekers uit het land terug. Volgens de demonstranten wordt er misschien minder gevochten... maar is Syrië niet veilig zolang president Assad aan de macht is. Ook wijzen ze op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar staat heel Syrië op rood. Het weer vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan... Dan koelt het af naar gaat graad of 6. Morgen wisselvallig met wat lichte regen. In het zuiden meer zon bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, Den richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Hoogmade 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file.